Annette Schut met het NOS Journaal. In een woonzorgcentrum in Tilburg is vanavond een grote brand geweest. Het vuur is inmiddels uit. Drie mensen raakten zwaar gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur begon bij een meterkast op de tweede verdieping. Uit voorzorg werden 200 mensen uit het gebouw gehaald. Een deel van de bewoners kon vanavond terug naar huis. Tienduizenden mensen hebben in de Braziliaanse stad Belém een klimaatmars gelopen. Onder de deelnemers waren milieuorganisaties en hun achterban en grote groepen inheemse. In Belém wordt de VN-klimaattop gehouden. De komende week moeten de landen het eens worden over een slotakkoord. Er wordt gedemonstreerd tegen de invloed van vervuilende bedrijven en voor een eerlijk klimaatbeleid. De Palestijnse autoriteit waarschuwt Gazanen voor mensenhandelaren. Volgens de Israëlische krant Haaretz wordt daarmee een NGO bedoeld die een vertrek uit Gaza aanbiedt. Volgens de krant vertrok woensdag een vlucht met 153 Palestijnen naar Kenia. Ze hadden geen reisdocumenten en kwamen Kenia niet in. De groep reisde door naar Zuid-Afrika, waar ze een toeristenvisum kregen. Volgens de Palestijnse autoriteit buit het bedrijf de situatie in Gaza uit om geld te verdienen. Het Israëlische leger zou geholpen hebben met de reis. Femke Kok heeft een Nederlands record geschaatst op de 500 meter in Salt Lake City. Ze reed 0,35 seconden sneller dan het vorige record dat ook op haar naam stond. Jutta Leerdam werd vijfde. Op de 1500 meter won Joy Beune haar tweede medaille van dit weekend. Bij de mannen begon het internationale schaatsseizoen met een teleurstelling voor Jenning de Bo. Hij werd tiende op de 500 meter. En ook Kjeld Nuis greep naast het podium op de 1500 meter.